Dit is Radio 501. Is Radio 501. Dit is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 11 oktober 2012 en dit is aflevering 130 van donderslag. Zuster! Zuster, hij doet het weer! Hartelijk goedemiddag allemaal en welkom ook weer bij een nieuwe donderslag. Eh, we hebben eh, Pop in het Park achter ons. Dat was afgelopen weekend en het was wel weer een feest hoor. We hebben weer genoten en ontzettend veel muzikanten voor de microfoon gehad. En ik eh, zal straks even kijken of ik wat muziek kan draaien van de muzikanten die optraden op het podium bij ons tijdens Pop in het Park ik ben eh, er vanmiddag van thee tot bier met muziek en de vaste donderslagrubrieken. Natuurlijk eh, hang ik deze donderslag om ongeveer tien over twee weer even met Rob Kaan aan de telefoon. En dan gaan we weer even babbelen over de tip van de sluier. En dat gaat natuurlijk weer over zijn platenkeuze. En die is dan straks weer te horen om half bier. En ook in deze donderslag is hij erbij, Hoe kan het ook anders? Onze donderslagcolumnist Theo Verriet. En hij is er straks met zijn blabla blog om half drie. Je kunt me e-mailen. Stuur je e-mail naar rogier.radio501.nl En achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog. En ook op mijn Facebook eh, website. Ga ervoor naar rvd501.weblog.nl of naar Facebook rvd501. We gaan de muziek doen. Op 6 eh, maart 1987 vertrok de ferry Herald of Free Enterprise in de haven van Zeebrugge richting Dover. Maar hij kapseisde daarna en 193 mensen kwamen toen om het leven. De Britse krant The Sun had voor deze reis goedkope tickets verkocht aan zijn lezers en richtte voor de overlevenden en nabestaanden het The Sun's Zeebrugge Disaster Fund op. Om geld in te zamelen voor dit fonds organiseerde The Sun het liefdadigheidsproject Ferry Aid. Het destijds succesvolle producers-trio eh, Stak, Aitken en Waterman werd aangesteld om het Beatle-nummer Let It Be opnieuw op te nemen. Hoewel niet alle gevraagde personen aan het project van de Sun wilden meewerken, heeft toch een groot gezelschap van Britse artiesten, waaronder Boy George, Kate Bush, Gary Moore en Mark Knopfler, meegezongen of gespeeld op het nummer. Ook de componist van het nummer en ex-Beatle Paul McCartney zong mee op de single. When I find myself in times of trouble, mother Mary. out. Ferry 8 hebben ze dit eh, singeltje op de markt gebracht. En hoeveel het opgebracht heeft, dat zou ik bij God niet weten. Na deze eh, ja, goud van oud toch wel, eh, heb ik een andere goud van oud. En die is van Procol Harum. En daar draait Mark Schrander regelmatig nummers van. En ik vind dat ik dat ook maar eens moet gaan doen. Procol Harum uit de jaren 60 samen met Gary Brooker. En het nummer wat ik heb van uh, ehm, Proclaim hier op mijn draaitafel... dat is eh, het nummer getiteld Conquistador. Dan gaan we eerst even luisteren naar het applaus hier in Donderslag op Radio 501... Want dat wordt natuurlijk ook gegeven. En dan komt Procol Harum. Het is 11 eh, oktober, het is 10 eh, minuutjes over tweeën. En dan heb ik al het Rob aan de telefoon. En ik heb van Anna net al begrepen dat hij aardig verkouden was. Want hij heeft aardig de herfst onder de leden. En <coughs> nou nou, goedemiddag. Ja. Nou, ik, eh, ik bel je weer zoals gewoonlijk hè, voor uh, een tip van de sluier. Ja. Nou, steek, steek je niet de luisteraars aan als je graag, alstublieft. Is goed. Oké. Nou, wat heb je voor, eh, voor tips? Wat, ah. wat voor raadsel heb je op dit moment? Ah, ze komen uit Las Vegas. Ze komen uit Las Vegas? Ja, dat dus is eerst wat anders. Ja, dat is een rare stad, hè? Midden in de woestijn en die groeit eh, met 100.000 inwoners per jaar. Dat bedoel ik. Ja. En daar komt die, eh, die muzikant... Daar komt die vandaan. Ja, is het een muzikant of is het een band? een band. Een band. Een American rock We zitten toch weer in de rockmuziek dus. Ja, maar we zijn een beetje uit, met blues. Dus, eh. Ze zijn, wat zei je? Nee, ik zeg, we zijn een beetje uit met blues. We hebben een beetje veel blues gehad de laatste tijd. dat wow. vond je bezwaarlijk worden, want je zei dat het wel lekkere muziek was. dat je, heerlijk. dat je een beetje in de blues was nu. Nou, dit is een beetje even wat anders. Mag ik een hint? nee, een hint. Mag ik een schot voor de boeg doen? Een schot? Een schot voor de boeg. Begint, begint de naam met, eh, met een Z? Nee. Oké. Nou, ik dacht eh, misschien is het eh, ZZ Top. Nee, die dat ook met twee hm. zetten. Maar die komen volgens mij niet uit Las Vegas, die komen volgens mij uit Texas. Het begint met da. Da. Da. Da. T-H-E, ja. Ja. Oké, nou dan bel ik je... Oh, heb je nog een, een echt een, een, leuk keyword waar de mensen op kunnen googlen? Dave Keuning. Dave Keunig? is Dave Keuning. Nou luisteraars, jullie horen het. Dave Keuning en hij speelt gitaar. Nou. Mark Streumer speelt bas. Wie speelt bas? Mark Streumer. Mark Streumer, oh. Uh, eh, Stoermer. Stroemer, dat is een beetje Duits, hè? Ja. Ja, dat Duits. Eh, Ronnie Fanucci. Dat is, niet, <clears throat> dat is een Italiaan. speelt drums. Mm -hmm. Brandon Flowers, die doet eh, keyboards of leadvogels. Dus ja, ik zou, ik zou zeggen, <coughs> er zitten heel veel namen in. Nou, weet je wat? Uh, jij gaat even lekker eh, met je hand in de droppot. Voor de ik straks. Boven de, boven de dampel halen. Dus heel goed. Ga, ga, ik toch nog even wat bluesrock uh, eh, draaien. Oh, leuk. Nu. En ik weet niet of je die gitarist-zanger kent. Hij heet Kenny Wayne Shepherd. Nee. Die ken je niet? Nee. Nou, die heet Kenny Wayne Shepherd. En die hele band heet de Kenny Wayne Shepherd Band. En het nummer wat ik gekozen heb, wat ik nu gedraaid, dat heet Cold. Oftewel koud. Tot straks. Ik eh, spreek straks om half bier. if I was breathing. It's like I'm frozen still in some kind of dream, watching you leaving, watching you leaving. Kenny Wayne Shepherd. Ja. En dan heb ik nu Wyatt. En daarin is de frontman Dennis Kolen. En Dennis Kolen die levert vandaag de donderdisc van zijn nieuwste album. Eh, dit is alweer van een aantal jaar oud. Een eh, jaar of negen geleden geloof ik. Of een jaar of vijf geleden. Ik weet niet precies. Moet ik nog even nakijken. Het nummer heet If. En Wyatt bestaat inmiddels al niet meer. Did you even nagekeken. Het komt uit 2001. Je de Wyatt. Wreck of the Hesperus. Van het soloalbum van George Harrison, Cloud 9. George Harrison was lid van de Beatles en hun eerste eh, plaat werd uitgebracht 15 jaar geleden op 4 oktober. En op 5 oktober 15 jaar geleden kwam de eerste film van James Bond uit. Die kwam in de bioscoop, dat was Dr. No. En precies eh, in de nacht van 4 op 5 oktober dit jaar hebben ze om 7 minuten over 12, 7 minuten na middernacht, hebben ze de nieuwe titel song van Skyfall, de nieuwe film, gelanceerd. En die wordt gezongen door Adele. hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamed this morning. Nu op Radio 501. Blablablog, De Blablablog van Theo Verriet. Blablablog.nl, 11 oktober 2012. 65 plus rules. Oudjes waren altijd lief en knuffelbaar. De mannen hadden een hoed op en de vrouwen droegen een bloemetjesjurk. Voor een raam stonden geraniums en de rode kanta had een plekje op het trottoir. Bij de visboer vertelden ze over vroeger en in de supermarkt veroorzaakten ze een enorme rij bij de kassa. Zo waren onze oudjes ooit. Maar die tijd is voorbij, kan ik je vertellen. Zero tolerance en oog om oog zijn de nieuwe credo's van onze bejaarden. Tot vandaag vonden mijn senioren buren het bijvoorbeeld nog best als iemand zijn fiets aan de paal van hun invalide parkeerplaatsbord vastmaakte. Niet als ze het leuk vonden, het was tenslotte hun paal op hun stukje trottoir, maar ach, dachten ze, wat kan ons zo'n fiets schelen? Nou, die tijd is nu dus mooi voorbij en dat zullen we weten ook. Fietsen worden voortaan verwijderd, staat er op de paal. Ik vind het wel weer gezellig bejaard kneuterig, zo'n handbeschreven houten bord. Je ziet gewoon dat ze moeite hebben gedaan om het ding vast te maken met een beugel, een plaatje, twee schroeven. Daar zal vast wel een schoonzoon mee geholpen hebben. De tekst moesten ze dan wel wel zelf doen. Dat werd iets met hoofd, kleine en Griekse letters door elkaar. Staat er toch mooi op, mams? Ja, vader, heel mooi. Daar zullen ze niet van terug hebben. We laten niemand met ons zollen. 65 plus rules. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Muziek van The Item van het eh, nieuwe album, hun EP, die aanstaande zondag doop wordt gehouden, is dit Dutch Elm Beetle. En eh, Radio 51 had afgelopen zaterdag de radioprimeur tijdens Pop at the Park. Dirty boy, but now in jealous and I don't know who I am. city boy, but now it's jealous man. speelden op Poppet Park. Prachtig mooie muziek maken ze. En binnenkort, eh, op eh, aanstaande zondag, eh, dan wordt hun EP gepresenteerd in Huis Verloren. Arne Soldaat was ook aanwezig. En die speelde Salted met de Grand Park Orchestra. En daar gaan we nu naar luisteren. Dat van zijn nieuwste cd.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 You're not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both, but that our feelings show. Some would say let you go your way, you only make me cry. Well, if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, it's probably me. Sting Eric Clapton. Prachtig mooi nummer. We gaan terug naar eh, Pop at the Park. 6 oktober live in de Radio 5 Lane studio. Daar speelde Dog. Rock and Roll Machine. the pearls. They come to shake his hand and catch him if they can. He sings, he drinks, he shouts. Every night he's going out to sea, belongs to her. But he's lost in fears and doubts, confusing girls when he gets out. champagne, stardom, balls, is ever fucking Arms instead. From the day I laid my eyes on you, I only needed to hold you. Why? There was magic in the atmosphere. Everything in life so clear. We got it going on. My love for you so strong. Never felt this way. van deze week is tot vrijdagavond 9 uur Ju Gujang van de zangeres Imelda. En natuurlijk kiest Arwin Tamminga morgenavond in zijn wekelijkse show On The Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd. En dat doet hij zoals iedere week even na negenen onder tromgeroffel. On The Rocks kun je wekelijks op iedere vrijdagavond horen van 8 tot 10 op Radio 501.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 Alles gaat in de sneltreinvaart voorbij en het is moeilijk te ontspannen. Kamagra Verkoop is het steuntje in de rug dat jij nodig hebt. Kijk eens op kamagraverkoop.nl, want de liefde is het mooiste wat er is. www.kamagraverkoop.nl Is het iets voor een ander, dan is het wel voor jezelf.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 Brandon zit in een rolstoel. In speeltuin Haarlerhofje kan hij gewoon zorgeloos spelen met andere kinderen, want de speeltoestellen zijn aangepast. NSGK voor het gehandicapte kind steunt dit project en daarmee is het ook een beetje onze speeltuin. Help ook mee en steun NSGK. Word donateur op nsgk.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Donderdag Radio 501. Radio 501. Pop up the power. The hottest sounds on the coolest station. Het is nu 3 uur. Drie uur. de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. o'clock in the morning. Can't put my mind to rest. I ain't slept for ages. Feels like I'm slowly losing it. See, all I do is wonder where you are and who you're with. and Why you left me in the first place you're here beside me, cause all I think about is you. Dus uur is alweer recente geschiedenis geworden. En ik ben er nog tot de bieruur voor jullie. En ik heb dit uur nog mooie muziek en ook nog de donderdiscs, de platenkeuze van Rob Ricard. En natuurlijk de muziekagenda van deze week. Ik startte dit tweede uur van deze donderslag met een groep uit Horen en omgeving. En het was Beans and Fatback. En dat betekent voor spek en bonen. En zij zongen All I Think About You van het album Beans and Fatback uit 2010. En de donderdisc die komt zo meteen langs. Maar eerst gaan we luisteren naar Steven Stills. En die is bij de eh, meeste van jullie weer bekend van Crosby, Stills, Nash en Young. Van zijn soloalbum Menesses uit 1972 is dit Blues Man. Blues Man, play your hand. Do it right, come on strong. Don't stay long. running wild, singing child. Powered sound push you hard, looking to get down. such a wave, left such a space. Shared your dreams, I felt your heart. Did I hear you scream? running scared. You run everywhere, but not choose where to hide. it's sad. blues is pain, the women cry like tired rain. tot middernacht Take Me Down van Dennis Kolen van zijn nieuwste album The Years of Decay. levert vandaag de donderdisc. En dat is van zijn nieuwe cd, The Life of Decay. I Don't Care van Jules Mescalin. Eh, Jules Otto speelde solo eh, tijdens Pop in het Park op 6 oktober. En eh, na Jules gaan we ook luisteren naar Steven Simmons live en Pop in het Park in de Radio 5 Line studio. En hij wordt geïnterviewd door Arwin Tamega. you do Spending a lifetime thinking of you My world will keep on shining You want my love, you got my soul Danny Lademacher. the uh, grote vriend van de eh, Radio 501, Steven Simmons. Stevens, welcome back uh, in Holland for the third or fourth time now. Actually, it's the third time in Hoorn, but third time in Hoorn. Yeah, but maybe the sixth time in the Netherlands now. Already tomorrow, you're leaving for Germany. Yeah, that's it. What do you thought about this festival around here? It's great, man. Uh, uh this it's the first. It's I haven't played a festival in Holland in a few years, so uh, it's mostly been small cafes and gigs. So it's nice to play a festival again with a lot of people and drinking and all that good stuff. So then what are you drinking then, uh, and and the rest of the good stuff? Just water. Just, just water. Oh, you're just a healthy kid. Yeah. Good. I, I can call your mom uh, and uh, and and uh, and tell her and tell her from well, he's behaving really good. She might be listening. That's why I said that. Okay, that's good. It's her birthday today, wasn't it? It might have been. No, it was last month. You know, I see all those messages on Twitter that you're working on new material. Uh, when can we expect a new album? Uh, it's recorded. It's done. Uh, and basically, when I get back home to the states, uh, we're going to finish up the artwork and manufacturing and figure out which label may or may not put it out. But the but the record is the music is done. So and the record will uh, come over to the Radio oh One studio. You'll be the first to get it. Good, good to hear. Well, I let you uh, uh, do the things you do best and um, songs from the album The Big Show. Yeah, I'll be doing some of that. And one special for Rob. And maybe one older one first. Yeah. Okay, good luck. Stephen Simmons, ladies and gentlemen. I thought that I saw Jesus soaked in a drink ring on some magazine. Man, what's wrong with me? I don't know, cause I'm too damn young to start seeing things, or so I'm told. They're talking on some TV show about how it's been a year since they changed everything. And man, what's wrong with me? I still don't know. Feels like I should care, but I just stare at the screen in my work clothes. Maybe I'm only growing old, but I've been thinking about changing. If God should save my soul, I'll need my drink ring, Jesus, to come rescue me if I'm going. it's late and the light of the TV's on me. I hear strange voices in foreign tongues, incessant ancient chants. Always trying to find strength in my time of need. And I was looking in this glass, and the answer was right there underneath. thought something was wrong with me, something wrong with the way that my life had been cast. Always looking for signs and things when they were everywhere, even under my glass, in my drink ring. I'm only growing old, but I've been thinking about changing things. And if God should save my soul, then I'll need my drink ring, Jesus, to come rescue me. you. How's everybody doing? Good? Yeah? All right. We do another, or is there music going on? Huh? Keep going? All right. We're still live then? Ah, oh, that's good. It's hard to tell with all the computer screens. Donkey Kong? Yeah, that was my favorite. <laughs> All right, uh, so uh, this is uh, this is a song on. Uh, I didn't play it downstairs on on the st- uh, festival stage, but uh, this is another song that's on my new record. It's called "Just What I Got." I got a van, been across this land been across this country. I got a girl who rocks my world, but she no longer loves me. I get a buzz sometimes just 'cause I drink too much bourbon for bed. Cause I'm scared of creeping nightmares, and I'd rather be hungover instead. I'm gonna figure it out just what I got in this world for sure. Guess nobody is without doubt, but just for once I want something pure. get a goose running wild and loose, running all over my grave at the thought. Looking so cold as she turned to go, and me with my stomach in knots. I got a scar, proves the ground is hard on the side of my head. I got a scar, proves the beat of my heart running across my chest. I don't know when I'm gonna figure it out, just what I got in this world for sure. Guess nobody is it without doubt, but just for once I want something pure. Say all you got in this world is what you came with. It's all you're gonna take when you go. What about all these things that I got now? Shed them if it's true what we're told. Are they gonna stick to my soul? Guess I'm never gonna figure it out just what I got in this world for sure. Guess nobody is a without doubt, but just for once, I want something pure. Got a van, been across this land, been across this country. Got a girl who rocks my world, but she no longer loves me. De platenkeuze van Robrika. Het is inmiddels eh, op deze middag weer half bier geworden. Dat is nog een half uurtje tot bieruur. Hallo, en dan hebben we weer even hallo, aan de telefoon. Want nou gaat hij het allemaal vertellen wat zijn platenkeuze is. Nou, brand maar los. Heb je drop genomen trouwens? Wat zeg je? Heb je trouwens drop genomen? <coughs> Nee, hoestrank. Oh, dat is ook goed. Eh, wat zei je net? Het is de... Wat zei... van Boomsma. Oh ja. 11e eh, van de 11e. Nee, de 11e van de 10e. 11e van de 10e, want de 11e van de 11e, dat eh, duurt nog een maandje. Daarom bedoel ik, 11e van de 10e is het. Ja. Nou, waar hadden de mensen, eh, wat hadden de mensen moeten zien ja, ah, met googlen? Het, ziet, dus, het is makkelijk, de killers natuurlijk. De killers? Ja, tuurlijk. Dat, als je die mensen intikt, kom je bij de killers. Nou, ik, ik heb niemand uh, gehoord of uh, geen e-mail gezien van mensen die het goed gedaan hebben. Of ze hebben het wel goed geraaid, maar niet doorgemeld. Dat kan ook natuurlijk. Kan ook. De stille genieters. De killers. Leuk, jongen. Ja? Leuk, jongen. Ja? Hoe kom jij aan de killers? Heb je dat eh, via een, eh, een vriend, familie, kennis? Nee, die hebben een nieuwe LP. Hebben ze een nieuw album? Battleborn, ja. En die heb je onlangs aangeschaft? Ja, die is dit onlangs uit. Dus... Eh, Sorry, die is? Die is onlangs uit. Oh, die is van 2012? Eh, ja. Aha. En uh, daar hebben wij dus een eh, primeurtje in, in de show dus vandaag. Ja, ik weet niet welke datum, maar is inderdaad wel onlangs uit. Oké. Okay. Nou, Volgens mij is het net uit trouwens. Ja, een uur geleden. Ja. Hoe heet het? Wat voor soort muziek is het? Uh, pop, rock, wat zei je? Ja, is leuk. Ja, rock. Ja, rock, uh, rock Southern rock of country rock of folk Weet je waar ik mij een beetje aan doet denken? Nou, vertel. Maar ik denk vooral door de zanger, aan Christen Burke. Maar het is niet zulke huilerige muziek hoor. Maar de zanger doet me erg aan Christen, qua stemgeluid erg aan Christen Burke denken. Maar nou, het is blijer. Dan maak je me heel erg nieuwsgierig. Uh, zullen we hem aankondigen? Of tenminste, ga jij hem aankondigen? Nou, je mag het ook doen, want ik ben een beetje schorrig. Nee, dat vind ik wel eh, sexy. Kan ik hem influisteren? Nou, nee, niet influisteren. Gewoon lekker even eh, dan horen we ook een beetje het rauwe randje van de, van de herfst eh, aan je stem. randje van de herfst. Luisteraars, we gaan luisteren naar de Killers met het nummer Runaways van de LP Battleborn uit 2012. Oké, nou dan spreek ik je volgende week weer en hopelijk weer wat minder verkouden. Het is goed, ik het ook. Hoi. De platenkeuze van Rob Ricard. Blonde hair blowing in the summer wind. A blue eyed girl playing in the sand. I'd been on a trail for a little while. But that was the night that she broke down in hell. leuze platenkeuze van Rob Ricaan was dat. We gaan terug naar Pop in het Park van 6 eh, oktober van dit jaar. En dan komen we bij Steed. Dat is een groep uit Alkmaar, die trad er ook op en die heeft ook gespeeld bij ons in de studio. En dit nummer is van een cd eh, wat, later, wat eerder is eh, uitgebracht. Ehm, het nummer heet Blue. We blijven wel eventjes bij Pop in het Park van 6 oktober. Want daar speelde natuurlijk die item. Die item. Ja, en het nummer heet Lonely. There's always people around. So many of them in my life.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 Dit nummer is afkomstig van het album 12 Stabs and Home uit 2006 van The Feeling. Zoek het even lekker uit, want het is zulke mooie muziek die zij maken. We gaan naar 6 oktober terug. Pop in the Park, Train Love, Chris James en Laurens Ray Die speelt daar in de bovenzaal. Hey, Train Seat Love. Standing on a platform at a station... in the distance. I can see a train. I get in and I sit beside a lady, but I only catch a short glimpse of her face. The train pulls off, the carriage starts a rocking. I can feel the gentle brushing of her leg. Oh God. My first reaction is to break contact but that fills my mind and body with regret. For it's another true train seat love affair. My friends all say I'm crazy, but I just don't care. I must have had a number, but I still don't dare to chase this fantasy of mine. our contact is quickly reestablished. And through her loosened blouse, I spy her breast. Firmly it moves to her breathing. Oh, the situation's almost too intense. A sudden jolt parts us for a second. But this time I know we both can feel the warm, tender body contact that we both are attempting to conceal. For it's another true train seat love affair. My friends all say I'm crazy, but I just don't care. I must have had a hundred, but I still don't dare to chase this fantasy of mine. Well, as my heartbeat rapidly grows stronger, I notice that her face has gone all red. I stand up, I can't take this pain no longer. Too many thoughts are circling my head. I walk towards the doorway, but she follows. And while standing face to face, the train arrives. We smile and take one last look at each other before we part with a twinkle in our eyes. For it's another true train seat love affair. My friends all say I'm crazy but I just don't care. I must have had a hundred, but I still don't dare to chase this fantasy of mine. Now it's our last Vandaag 11 oktober, natuurlijk weer een nieuwe donderslag muziekagenda. Pak pen en papier er even bij en uh, voor als je wil meeschrijven natuurlijk. En hier komt dan de agenda. Robert Cray komt naar Nederland. Noteer de volgende data in je agenda. 15 oktober is Robert Cray in de Oosterpoort in Groningen. 16 oktober is hij in Paradiso Amsterdam. En op 17 oktober treedt Robert Cray op in de Evenaar in Eindhoven. Op zaterdagavond 27 oktober in dorpshuis De Spil in Middelum, Friesland... speelt Left Hand Freddy eh, samen met de John F. Klaver Band. Aanvang is 9 uur. Op zaterdagavond 3 november speelt Bluff in het kader van 20 jaar Bluff... in de Ziggo Dome in Amsterdam. Aanvang half 9 en de zaal is open om 7 uur. Op woensdag 21 november geeft Calexico een concert in Paradiso Amsterdam. Aanvang half negen en de zaal is open om 7 uur. De kaartverkoop is al begonnen. Op 25 eh, november speelt Rowan Herzen in P3 in Permanent. En op 30 november spelen zij in de Vorstin in Hilversum. Zij hebben een nieuw album uitgebracht en het heet Geel. En dat is de eerste nieuwe studio-cd na 2006. Op dinsdag 27 november treedt Patricia Kaas op in Theater Carré in Amsterdam. Wees er snel bij met het aanschaffen van de kaarten, want de kaartverkoop is al een aantal maanden geleden gestart. En mogelijk is het al uitverkocht. Eh, kijk daarvoor eventjes op de website van Theater Carré. Op 3 december geven de Black Keys een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De Black Keys hebben een support act die in het voorprogramma optreedt. En dat is de groep de Maccabees. En de aanvang is 8 uur. Op maandag 10 eh, december 2012 treedt Glenn Hansard op in Paradiso Amsterdam. Dat duurt nog wel even, maar de kaartverkoop is op 12 mei begonnen. Op dinsdagavond 14 mei 2013 kun je naar An Evening with Mark Knopfler en Band. De kaartverkoop is op 11 september begonnen. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 11 oktober 2012. Als je agendetips hebt voor de periode na 18 oktober, stuur die dan naar rogier.radio501.nl. Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. Het is nu tijd voor de laatste plaat van deze donderslag. Op 10 december is Glenn Hensert in Paradiso in Amsterdam. En als je hem niet kent, luister dan eerst naar Bird of Sorrow. And if a day feels too long, you feel like you can wait another one, and you're slowly giving up on everything. Love is gonna find you again. Love is gonna find you, you better be ready then. Well, you've been kneeling in the dark for far too long. You've been waiting for that spark, but it hasn't come. calling to you, please get off the floor. A good heart will find you again. A good heart will find you, just be ready then. Tethered to a bird of sorrow voice that's buried in the hollow. You've given over to self deceiving. You prostrate, bowed, but not believing. You've squandered more than you could borrow. You've bet your joy on all tomorrows for the hope of some returning while everything around you's burning. Come on, we gotta get out get out of this mess we've made. And still, for all our talk, we're both so afraid. But will we leave this up to chance like we do everything? Love is gonna find us again. Love is gonna find us so gotta be ready then. Tethered to a bird of sorrow, a voice that's buried in a hollow. You've given over to self deceiving. You're prostrate, bowed, but not believing. You've squandered more than you could borrow. You bet your joys on all tomorrow for the hope of some returning while everything around is burning. But I'm not leaving here. I'm not leaving here. Ah! gonna come. Donderslag! Donderslag! Donderslag! Op donderdag! Oh, Oh. Yeah. Rogier, bedankt. Rogier, bedankt. Yeah. Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja. Hier wordt het weer bieruur en eh, bij jou waarschijnlijk ook. Eh, aflevering 130 van Onderslag zit er weer bijna op. En we gaan om 4 uur uh, eh, studio 11 uitschakelen. Maar mijn collega's zijn voor jullie op deze Radio 5 Leen Daverende Donderdag nog tot spookuur. Je <laughs> kunt de hele komende week e-mailen. Stuur daarvoor een e-mail naar rogierradio En dat kan allemaal 7 keer 24 uur. Alle informatie over Radio Lijn kun je ook deze hele week weer vinden op wwwradio en op Facebook. Je kunt eh, Radio 501 op Facebook met de naam De Radio en De schrijf je met THE. Onder die naam eh, kan je Radio 501 vinden. En ik ben ook op Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD 501. Kom erbij en hou ik jou op de hoogte. Het is ook eh, mogelijk om Radio 501 te sponsoren. En dat kan met een reclamespot op Radio 501. Of je adopteert een radioprogramma of je adverteert via onze website www.radio501.nl. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar salesradio 501nl Dus je schrijft Salus, apenstaartje, radio 501 aan elkaar.nl. Nou, dan komt het allemaal goed. Ik bedank alle collega's weer voor de enthousiaste medewerking aan deze donderslag van 11 oktober. En jullie thuis en ook op het werk ook allemaal weer bedankt voor het luisteren. We schakelen na de piepjes over naar de centrale Radio 5 Lijn studio. En daar bevindt zich ook vandaag weer mijn collega Lucien Greefkes met zijn programma Afternoons. Met daarin weer een nieuwe platenkast van. En ik ben weer reuze benieuwd wie vandaag de kar met daarin een uitpuilende platenkast vol muziek naar binnen trekt. blijf luisteren, je hoort het allemaal van Lucien. Ik ben de volgende week weer, zelfde dag, zelfde tijd, zelfde zender, Radio 501. Tot zover, tot volgende week. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag bij heldere hemel. And in the end. Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. Ze vliegt er af. Hey. Heren, heren, vlug! We beginnen aan de andere zijde. verdomme, wat moeten de mensen wel denken?